Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft op de klimaattop in Polen... de Europese regeringsleiders opgeroepen om ambitieuzer te zijn... bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Hij wil de doelstelling 20 jaar naar voren halen... van 2050 naar 2030. En Nederland gaat sowieso proberen die ambitieuze doelstelling te halen, zei Rutte. Hij zei verder dat hij niet verwacht dat in Nederland weerstand komt... tegen mogelijk dure maatregelen om die klimaatdoelstellingen te halen. In Frankrijk en België gebeurt dat al wel met protest van de gele hesjes. Het OM wil dat het briefgeheim op pakketten van PostNL wordt opgeheven. Zo kunnen verdachte pakketjes meteen worden onderzocht, zegt het OM tegen Nieuwsuur. Daar is nu nog toestemming voor nodig. En ook moet er een officier van justitie bij zijn als het pakket wordt doorzocht. Dat kost veel tijd en zo is vaak niet meer te achterhalen wie het pakketje heeft verzonden. De politie in Amsterdam doet onderzoek naar een video... waarin een woordvoerder van de Nasser-moskee met de dood wordt bedreigd. De weigering van de moskee om een gebed uit te spreken... voor een omgekomen Syriëganger en haar dochter... zou de aanleiding zijn, meldt stadszender AT5. En de familie van de omgekomen vrouw had om het gebed gevraagd... maar neemt afstand van de doodsbedreiging. En vrouwen kunnen op korte termijn nog niet onder een valse naam bevallen. Het kabinet wil de wet voorlopig niet aanpassen. Volgens minister Dekker is het een tijdrovend en ingewikkeld proces... waarbij onder meer het burgerlijk wetboek moet worden aangepast. Bevallen onder een pseudoniem zou een oplossing zijn voor vrouwen... die bijvoorbeeld gevaar lopen door eerwraak.